9 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Premier Rutte waarschuwt dat het aantal ziekenhuisopnames fors aan het stijgen is. In Amsterdam en Rotterdam zijn al speciale coronaafdelingen opnieuw geopend in ziekenhuizen. De premier zei tijdens de persconferentie vanavond dat er met deze snelheid van besmettingen er over drie weken zo'n 10.000 coronagevallen per dag bijkomen. Dan zijn de consequenties niet te overzien, waarschuwde Rutte en hij riep op om weer voorzichtig te zijn. In zes regio's in de Randstad wordt het aantal mensen dat binnen of buiten bijeen mag komen verlaagd van 100 naar 50. Dat geldt ook voor bruiloften. Uitzonderingen zijn demonstraties, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. De maatregelen gaan zondagavond om 6 uur in. Het eerder op de avond sluiten van cafés in zes regio's in de Randstad... de belangrijkste nieuwe coronamaatregel, heeft wel degelijk effect. Want later op de avond is het moeilijker om afstand te houden, aldus premier Rutte. Daarom wordt volgens hem de grootte teruggebracht van 100 naar 50 personen. Deze maatregel geldt alleen voor de regio's Amsterdam-Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. De burgemeesters hiervan komen later vanavond met aanvullende maatregelen. Rutte benadrukt dat de horeca niet de schuld moet krijgen van het stijgend aantal coronagevallen. Kinderen onder de 13 jaar hoeven zich niet meer te laten testen. Ze kunnen zich alleen laten testen als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft... of als er iemand in het huishouden koorts heeft of benauwd is. Kinderen met een snotneus kunnen weer naar school, zegt minister De Jonge. Deze maatregel is nodig om de testcapaciteit niet extra te belasten... en kinderen niet te veel te laten missen op school. Nu geldt die regel al voor kinderen tot en met 6 jaar. Al komt er een informatiecampagne voor jongeren. De winkelketens Steps, Miss Etam, Claudia Streeter en Expresso sluiten 28 van hun winkels. De kledingwinkels waren niet winstgevend genoeg meer, meldt de nieuwe eigenaar. Door de winkelsluitingen verliezen ruim 200 werknemers hun baan. Het weer. Vanavond koelt het snel af. En vannacht is het met 6 tot 12 graden behoorlijk koud. Morgen zon en nog wat warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Want Zandvoorts grootste dansvloer, hij is weer geopend. En ik denk dat het momenteel, eh, ja, met alle verboden bijeenkomsten... dat is wel goed gaat komen vanavond, hè? Twee uur lang. See it session. The one and only. DJ Dion Cini. Hij trad er vanavond af. Oh, wat hebben we er zin in. En hij is lekker hoor, die eerste opener. De uuropener. The, the one and only DJ Dion Sydney. Hij opent gewoon met de nieuwe Chocolate Puma. Ja, in één ride. Ja, dat klopt ook wel, want hij is nog niet officieel uit. Maar ja, je luistert naar iemand, daar zie je het. En lopen we een beetje voor. Vinden we wel eens wat. De komende twee uur. See it in the mix natuurlijk, de tweede uur. Oh, wat heerlijk. Een uurtje. DJ JK himself. Non-stop in de mix. Hou gewoon hier op jou. 106.9, 104.5. En voor alle Duitsers. Wie ziet ook in Duitsland? soepelisten. <laughs> Zandvoorts dansvloer. Geen houseparty te, te bezoeken. Behalve in de CFMC het studio. Leuk dat je meekijkt. Op CFM kanaal van Ziggo. Of misschien zit je gewoon lekker in de auto. Onderweg naar je werk. Ga toch nog even een eh, paar uurtjes naar de kroeg. Het kan allemaal. Wij vinden het fijn dat je erbij bent. Tot aan 11 uur is dit zie Tot 10 uur DJ Dion Sydney. En na 10 uur DJ JK. Non-stop in de mix. call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. Emergency. She broke a leg, call the ambulance. 911. Emergency. skin. hier in de set van DJ Dion Sydney. Oliver Heldens hemzelf draaide hem op het circuit Park Zandvoort. Want hij was eigenlijk een van de ex tijdens de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort. Helaas kwam er wat tussendoor. Maar gelukkig kon hij toch nog een setje draaien op het circuit. Ga naar de Facebookpagina of Soundcloud van de eh, Oliver Helders voor de volledige set. Maar de plaat die hij draaide, hij is nu pas uit. En je hoort hem. Hierbij zie je het. Tot aan 10 uur. DJ Dion Sydney hier live in de mix op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk via ons digitale kanaal op Ziggo. En zo meteen. Na de klok van 10. Jou, the one and only DJ Dion Sydney. I've been having this thought. I've been having these thoughts. I've been having this thought. I've been having these thoughts. I've been having this thought. I've been having these thoughts. I've been having this thought. It was nothing like I stopped. It was nothing like I stopped. It was nothing like I stopped. It was nothing like I stopped. It was nothing like I It was nothing like I It was nothing like I It was nothing like I stopped. much as we can.